12 Lot Lewin met het NOS Journaal. Minister Bloem Samenwerking vindt dat haar opvolger moet doorgaan met het fonds... dat onder meer abortussen voor meisjes in ontwikkelingslanden subsidieert. Dat zegt ze vanavond op deze zender in Met het oog op morgen. Volgens haar heeft Nederland wereldwijd erkenning gekregen voor het fonds. En als het nu stopt is dat een aanfluiting voor Nederland, vindt Bloemen. Ze begon het fonds toen president Trump na zijn verkiezing de financiering stopzette van organisaties die zich bezighielden met voorlichting, anticonceptie en abortus. De Caribische eilanden zetten zich schrap voor de tweede orkaan van de week. Rond 8 uur vanavond lokale tijd trekt orkaan José naar verwachting ten noorden van Sint Maarten langs. José is een orkaan van de vierde categorie, de op één na hoogste. Op Curaçao zijn inmiddels de eerste patiënten uit het ziekenhuis van Sint Maarten aangekomen. Dat ziekenhuis werd afgelopen week volledig verwoest door de eerste orkaan Irma. Die orkaan is vannacht aangekomen in Cuba. Irma is opnieuw uitgegroeid tot een orkaan van de zwaarste categorie. In het westen van het land zijn extra maatregelen genomen om de wateroverlast tegen te gaan. In meerdere steden en dorpen in Zuid-Holland viel gisteravond in korte tijd zoveel regen dat straten en kelders onderliepen. De waterschappen hebben mobiele pompen ingezet om het regenwater weg te krijgen. In Den Haag is een sportfestival in het Zuiderpark afgelast. Het terrein staat compleet onder water. De duizenden mensen met een kaartje kunnen hun geld terugkrijgen. Het weer dan nog. De buien trekken naar het oosten weg. Vanuit het westen klaart het op, maar lokaal blijft wat regen mogelijk. De maxima liggen rond de 18 graden. Morgen vooral in het noorden nog wel buien. In het zuiden zo goed als droog. En ook dan wordt het zo'n 18 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB.